Katrien Straatman met het NOS-journaal. De politie houdt er rekening mee dat de schietpartij gisteravond in Molenschot... niet ver van de vliegbasis Gilze-Rijen, een afrekening in het criminele circuit was. Een 27-jarige man uit Capelle aan den IJssel kwam om het leven. De man werd gisteravond iets voor acht uur op straat doodgeschoten. De dader is op de vlucht geslagen. In Rusland is een bende opgerold die producten uit West-Europa vervalste. Rusland boycott sinds vorig jaar fruit, vlees en kaas uit de EU. De bende vervalste onder meer kaaslabels. Er is 470 ton aan verboden goederen in beslag genomen en ook apparatuur om valse labels te maken. De medewerkers van de Russische overheid zeggen dat ze ook documenten hebben gevonden waarmee de zwendel kan worden bewezen. Zes mensen zijn inmiddels opgepakt. De kaas werd in Rusland gemaakt met illegaal geïmporteerd stremsel. De importstop op westerse producten is een antwoord op de sancties van de EU tegen Rusland vanwege de situatie in Oekraïne. De Thaise politie heeft beelden vrijgegeven waarop de verdachte staat van de bomaanslag van gisteren. Te zien is een man met een rugzak op de plek van de aanslag. Even later loopt hij weg zonder rugzak en volgt een explosie. 22 mensen kwamen om het leven bij wat premier Prayut de ergste aanslag ooit noemt in Thailand. De Belgische politie waarschuwt pomphouders voor een nieuwe vorm van benzinediefstal. De dieven zetten de tellers van de pomp uit, waardoor die tijdens het tanken op nul blijft staan. Na het tanken zetten ze alles weer aan. De bendes gebruiken bestelbusjes met grote tanks erin. Daardoor kunnen ze duizenden liters brandstof meenemen. De Nederlandse Belangenvereniging voor Tankstations zegt dat het manipuleren van de tellers maar bij een bepaald aantal pompmodellen mogelijk is. Veel houders van dat type pomp hebben inmiddels maatregelen genomen. Het weer, het wordt vanmiddag overal droog. Alleen in het noorden blijft het tot vanavond kans op wat regen. In het zuiden breekt vanmiddag soms de zon door. Het wordt rond 18 graden. Morgen wat vaker zon en plaats nog een bui. De dagen daarna is het nog zonniger en kan het 25 graden worden.